uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De ziekenhuizen in het noorden van het land hebben het erg druk door de gladheid. Er komen meer mensen met botbreuken bij de spoedeisende hulp dan gebruikelijk. Bij het medisch centrum Leeuwarden zijn tot nu toe 40 mensen met breuken binnengekomen. Het Universitair Medisch Centrum in Groningen krijgt vooral mensen met een gekneusde of gebroken pols, enkel of knie. In 2015 is er een record aantal windmolens gebouwd in Nederland, 153. In totaal zijn er nu zo'n 2200 windmolens. Volgens brancheorganisatie NWEA lijkt de toename misschien niet veel, maar zijn er afgelopen jaar windmolens bijgekomen die veel meer vermogen leveren. In totaal wordt er nu voor 2,4 miljoen Nederlandse huishoudens windenergie geproduceerd. Het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt is de afgelopen weken gestaag teruggelopen. Vorige week waren het er 700, 100 minder dan de week ervoor, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In de winter neemt het aantal aanmeldingen altijd af, omdat in deze periode minder mensen de Middellandse Zee durven oversteken. Een brandweerman uit Ede krijgt 60.000 euro schadevergoeding omdat zijn vrouw is overleden aan asbestkanker. Haar ziekte werd veroorzaakt door werkzaamheden in de kazerne. De vrouw ging daar vaak naartoe, ze werd ziek, haar man niet. Volgens de advocaten van de brandweerman werden tientallen mensen in de kazerne permanent aan asbest blootgesteld. Voor ze overleed stelde de vrouw de gemeente Ede aansprakelijk voor haar ziekte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid krijgt de Machiavelli-prijs. De jury prijst de raad vanwege het rapport over de ramp met de MH17. de onderzoeksraad is met veel wijsheid omgegaan met politiek gevoeligheden en met het leed van de nabestaanden. De Machiavelli-prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Het weer. Vanavond trekt een nieuw neerslaggebied het land in. In het zuiden valt regen, maar in het midden en noorden is het ijzel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur vannacht min 6 graden in Groningen tot plus 5 in Zeeland. Morgenochtend trekt de neerslag weg. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Op de meeste plaatsen in de Randstad kun je vanmiddag prima doorrijden. Het is veel minder druk dan anders. Maar toch staan een paar lange files, vooral rond Amsterdam. Die hebben ook te maken met eh, ongelukken. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Dorp 8 kilometer. De A7, daar blijft de spitsstrook dicht vanwege een technische storing richting het noorden. Dat levert vooral op de A8 wat vertraging op. Vanuit Amsterdam naar het noorden tussen het Koenplein en Knoop het Zaandam 4 kilometer. De langste file zat op de A9, Diemen-Alkmaar, na een ongeluk bij Knoop knooppunt Raasdorp 10 kilometer, meer dan een uur vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht.